Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Zuid-Koreaanse concern Hyundai gaat technologie van Google gebruiken in nieuwe auto's die volgend jaar op de Amerikaanse markt komen. Kaarten en andere diensten zullen op een natuurlijke manier worden geïntegreerd in een nieuw model van het Hyundai-merk Kia. Het systeem zal voor navigatie gebruik maken van Google Maps en zal kunnen worden bestuurd via spraak. En ook kunnen locaties via de telefoon naar de auto worden gestuurd. Verder kan het systeem de alarmdiensten bellen bij een ongeluk... en helpen om de geparkeerde auto terug te vinden. In de Amerikaanse staat Ohio is een een-eigen tweeling op dezelfde dag bevallen. De 19-jarige zussen Amy en Ashley Nelson brachten op Oudejaarsdag allebei een zoon ter wereld. De jongetjes werden twee uur na elkaar geboren. Volgens de moeder van de tweeling gaat het om een bizar toeval. De vrouw zegt dat haar dochters niet hadden gepland om in dezelfde periode moeder te worden. De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo is de nieuwe ambassadeur van Save the Children. De organisatie strijdt tegen ondervoeding en wil kinderen een gezonde toekomst bieden. Ronaldo zegt dat hij als vader van een zoontje van twee als geen ander weet hoe belangrijk het is om een kind gezond op te laten groeien. Alle kinderen hebben recht op een gezond leven, zegt hij. Ronaldo wordt gezien als de op één na beste voetballer van de wereld. Andere bekende ambassadeurs van Save the Children... zijn de Amerikaanse actrices Gwyneth Paltrow en Jennifer Garner. Tot besluit het weer. Hier en daar wat lichte regen en de temperatuur ligt vannacht rond 8 graden. Morgen blijft het bewolkt en valt plaatselijk nog een beetje regen.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 And golden was her hair, my lads. The big ship left the bay. She said, will you remember me 10,000 miles away and sing, oh, the winds I owe, a rolling, I will go. I'll stay no more on England's shore for to hear the music play, for I'm off on the morning train and I won't be back again. I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Oh, dark and dismal was the day when last I saw my Meg. She'd a government band around each hand and another one around her leg. And another one around her leg. Midnight as the big ship sailed away. And I said that I'd be true to her 10,000 miles away. And sing, blow the winds I own. A roving I will go. I'll stay no more on England shore, for to hear the music play for us. London fog of the river, I'm quite clear. Or the ocean's brine would turn to wine, and I'll forget my beer. Or I'll forget my beer, my lads, and the landlord's tab I'll pay. Before I forget my own defected thousand miles away. You so will sing, low the winds I owe. I love and I will go. I'll stay no more on England shore, for to hear the music play. For I'm off on the morning train, and I I'm taking a trip on a government ship, thousand miles. de vrolijke klanken van de groep Bellowheads. Een Engelse band, elf man sterk, jawel. En je hoorde ze met het nummer 10.000 Miles Away, een nummer van afgelopen jaar. heeft eh, toekomstplannen. Jawel, ze komen naar Nederland toe. Dat zal zijn in het eh, weekend van... Nou, van weekend in ieder geval. Ze komen 20, 21 en 22 februari naar Nederland. Dat is een eh, woensdag, donderdag en een vrijdag. Dus niet in een weekend. En die 20ste en die 21ste en die 22ste februari zullen ze achtereenvolgens optreden in de Oosterpoort in Groningen, de Melkweg Amsterdam en Doornroosje in Nijmegen. her dus. Goeienacht allemaal. Eh, welkom bij de derde aflevering van De Nacht Klinkt Anders. De derde aflevering waarbij ik stilsta bij het feit dat het programma drie jaar bestaat. En de voor-vorige aflevering, toen heb ik eh, muziek gedraaid uit 2010. Eh, vorige week was dat de muziek uit 2011. En in deze laatste aflevering wordt dat de muziek uit 2012. En van deze dame heb ik ook een heel vrij concert gezien op Rock Werchter afgelopen jaar... De tent was muisstil en ook dit stond toen op de setlist. Regina Spector en All the Rowboats. consequence. Our galleries, the museum. consequence. heel mooi. Kunstzinnig, maar ook eh, muziek met emotie. Dat mag je verwachten als je de cd What We Saw From The Sheep Seeds afluistert... dan hoor je Regina Spector. Je hoort haar niet alleen zingen, maar ze doet ook de toetsen. En de composities die je hoort heeft ze zelf geschreven. Afgelopen jaar dus voor een paar concerten in Europa. En een van vond plaats op het eh, veld van Rockwerchter. Half juli was dat afgelopen jaar. In deze aflevering van de Nacht in Anders dus de muziek van afgelopen jaar. Verwacht van mij niet deze nacht de vette hits. Die heb je de afgelopen <laughs> weken al regelmatig her en der kunnen horen. Maar de pareltjes van het afgelopen jaar die we misschien zouden gaan vergeten. Dat zou toch eeuwige zonde zijn. Over eeuwigheid gesproken, deze muziek komt uit 1940. Ja. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again. aan deze man die is afgelopen eh, zondag was, dat is die 65 eh, geworden, Jeff Lynn. En dan zul je misschien bij jezelf denken van wat, uh, wat, wat zit die Koeners nou te, te, kletsen. Eerst roept hij dat die muziek van het afgelopen jaar draait. En vervolgens doet hij in de afkondiging de melding dat hij muziek uit 1940 draait. Het kan allebei, want de muziek die je hoorde komt inderdaad uit 1940 werd gecomponeerd door Cole Porter dacht ik zo. <laughs> maar dat is een eh, andere componist. Nee, dit werd gecomponeerd door eh, Richard Rogers en Larry Hart... voor de musical Paul Joey. En deze muziek, dit liedje, Bewitched, Bothered and Bewildered... van Rogers en Hart, dat is te vinden op een eh, album... dat afgelopen jaar dus, daar hebben we hem uitkwam... van Jeff Lynne, de voorman van ooit The Electric Light Orchestra. Het is een tweede solo-cd die hij maakte... met daarop allemaal oude stukken dit was dan een van die oude stukken. Een tijdgenoot van eh, Jeff Lynne, een jaar jonger is hij 64, Glenn Frey... maakte ook een album afgelopen jaar met daarop allemaal hele oude stukken, bijna vooroorlogse stukken. Hoewel daar af en toe een nummer bij zat van eh, recentere datum. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit komt uit het oeuvre van de Beach Boys. Where did your long hair go? the girl I used Jeff Lynn die een album maakte onder de titel Long Wave... met daarop oude muziek <laughs> voor oorlogsrepertoire. En datzelfde gold voor uh, Glenn Frey, die een album maakte onder de titel After Hours. Maar wat ik al zei, los van het eh, repertoire dat 70, eh, 80 jaar oud is... stonden er ook een aantal <laughs> modernere stukken op. Zoals dit bijvoorbeeld, Brian Wilson die het schreef. En je kan de originele versie vinden op Pet Sounds. En dat is dan een album van de Beach Boys. Jorde Glenn Frey, de voorman van de Eagles ooit met het nummer Caroline No. Zo dadelijk een Nederlandstalig nummer, of liever gezegd een Vlaams nummer. Maar eerst een Nederlandse artiest. Hier is Anne Soldaat. maar niet te eigenzinnig, niet volgzaam, zorgzaam. Iemand die zich kwetsbaar toont me man, die hoorde de stem van eh, Wigbert. man die eh, in Gent woont en daar ook eh, een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht. hem met een echte man en dat is te vinden op een album dat eerder dit jaar verscheen onder de titel Niet Gewoon. Inmiddels is er ook een tweede single van Niet Gewoon verschenen in Vlaanderen. En dat nummer heet De Maakbare Mens. Wigbert dus en die werd voorafgegaan door eh, ons aller Anne Soldaat... die een soloalbum maakte afgelopen jaar onder eh, de titel Anne Soldaat. En daarvan liet ik je luisteren naar het nummer Ding Ding Sen En Anne Soldaat, als je die wilt gaan bekijken, dat kan binnenkort. Een klein maandje wachten, want... Eh, deze maand houdt hij nog even een soort van kerstreces... maar 1 februari dan is hij aanwezig in Hedon in Zwolle. En de week daarna in het eh, Paradijs in Hengelo. En de week daarna weer in het Paars van Trooien in Den Haag. Anne Soldaat dus. Dit is De Nacht Anders, de Vara op Radio 1... met de mooiste muziek uit 2012. day There's nowhere else I'd rather be There's a place along the way that maybe we could stay. Listen to the waves at my front door. niet alleen de Rolling Stones die iets te vieren hadden... het feit dat ze een half eeuw bestonden. Dat geldt ook voor de Beach Boys het afgelopen jaar. Er kwam een cd van de mannen uit That's Why God Made the Radio. En dat was ook de titel van de eerste single van dat album. Maar op die LP, respectievelijk cd, stonden ook nog andere fraaie werken... zoals dat wat ik je net liet horen, From There to Back Again. De Beach Boys, de oude mannen, gingen ook nog op tournee, een wereldtournee... Weliswaar met de beperking van zo'n tiental optredens. En een van die optredens vond plaats in België tijdens de Lokerse feesten. Afgelopen zomer was dat allemaal. Hm, hadden we Wigbert uit België, ook dit komt uit België. Er is veel mooie muziek gemaakt in België het afgelopen jaar... en daar zal je ook tot zeker het een en ander van horen. Ook dit bijvoorbeeld, luister naar Hoover Phonic... en de orkestversie van George's Café. George's Café There's no room George's cafe. We only drink double. Uit Vlaanderen komen ze Sint-Niklaas om precies te zijn. Hoeveel ik en die bracht in 2010 een nieuwe cd uit onder de titel The Night Before. Daarin konden we kennis maken met hun nieuwe zangeres. En het repertoire wat op die cd stond, plus een paar andere nummers... dat hebben ze afgelopen jaar opnieuw op de plaat gezet. Alleen dan met een eh, heel groot orkest erbij. En dat, eh, dat lusten de Belgen wel. En de Vlamingen. En de korte massaal dat album. En het gevolg daarvan was dat uh, eh, Hooverphonic ging toeren. Ook met een groot orkest. En ook dat is op plaat vastgelegd. En ook op DVD trouwens. Misschien heb je de afgelopen week dat live optreden nog gezien op Canvas... waar het werd uitgezonden. Maar van de cd Hoeveel ik with Orchestra opgenomen in de studio... liet ik je luisteren naar eh, Georges. Uh, <laughs> ik drukte op het verkeerde knopje van aarde. Mijn haapring. Van die cd, wou ik dus zeggen, heb je kunnen luisteren naar eh, Georges Café. dit klinkt behoorlijk soulachtig. Maar deze jongen komt niet uit New Orleans, uit Australië. Happiness gaat te zingen. Sam Sparrow. I can see the sun coming up and I need it. Ooh yeah, I feel like I've been down for a while. They said the grass was always greener, but you know I haven't seen her.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 2012 was wel het jaar van de groep Alabama Shakes. Vorig jaar om deze tijd had nog nooit iemand van ze gehoord. Maar in april afgelopen jaar te verscheen van hun het debuutalbum... met op die grote hit Hold On. Ik liet je het tweede nummer van dat album horen van Alabama Shakes. Met de stem van Brittany Howard kon je luisteren naar I Found You. Aandacht voor de muziek van de Belgen. Deze keer gezongen in de Franse taal. Benjamin Schoos. Au cœur de la cité, un cœur, je ne vois pas Machu Picchu. Sur les bords de la Moscova, je ne vois pas les heures de Moscou. Quoi que je fasse ou que je sois, je ne vois que vous. Je ne vois que vous. Au festival des films d'horreur, je ne vois pas la vitrine du confiseur je ne vois pas les routes Et des happy few. Beaucoup de riches héritières, je ne vois pas briller les bijoux. Depuis que j'ai les yeux ouverts, je ne vois que vous. Benjamin Schoos. Ah, Benjamin Schoos, dat is zo'n muzikale duizendpoot. Een artistieke duizendpoot, want los van het feit dat hij kan eh, zingen en componeren en instrumenten bespelen... doet hij ook nog diverse presentatiewerkzaamheden voor tv-stations. Benjamin Schoos, hij maakte afgelopen jaar een cd onder de titel... Chinaman vs. China Girl, waarop de medewerking van onder andere Chrissy Hines en Letitia Sadier die je net kon horen. En die Letitia Sadier die zingt onder andere bij Stereolab. Maar ze heeft een Franse achtergrond. Daar is ze namelijk geboren. Vandaar dat eh, vrije Frans dat je hoorde in het nummer, in het chanson Je ne vois que vous. Ik blijf nog even in België. Deze cd kwam zomaar uit de lucht vallen. De cd Following Sea. Met daarop de muziek van Deus. poster of the kind that needs to ride so high, to die so low. All the time I had to keep you close. Now I finally know how it must have hurt to see all of the love and care only work a little while, and then I go. All the time I had to keep you close. What you feel is what you get there is no answer We broke the code so long ago. I'm going to keep you ever close. Just like on the day we met. you on me like a cigarette. So like the sea holds to the shore. I'm going to keep you ever close. You're the one that throws out the one that has kept you close. It is this definition of constant change, transformation. What we hope stays the same cold's the breeze that forever blows. One are the hands that have kept you close. Circus. barman en zijn mannen, oftewel Deus... die de afgelopen jaar behoorlijk productief zijn geweest. In 2011 toen verscheen van hun het album Keep You Close. Daarvan hoorde je de titeltrack. Het album kwam in september van 2011 uit en onaangekondigd... Eh, was het een complete verrassing toen op 1 eh, juni van het afgelopen jaar... ineens de mededeling binnenkwam nu te downloaden. De nieuwe cd van Deus. Dat album had als titel Following Sea. Deus, ze hebben diverse optredens gedaan afgelopen jaar... zowel in binnenland als in een ver buitenland. Ze zijn zelfs in Australië geweest. En er staan voor komend jaar de nodige optredens in hun agenda genoteerd. Deus dus. En je hoorde dan de titeltrek uit Keep Your Clues. Dit is fraai, dit is mooi. Er komt geen drumstel aan te pas. En ook deze band was te zien op Rock Werchter... Je hoort zangeres Natasha Kaan en zij hoort bij Battle for Lashes. Your heart broke when the party died. Drape your arms around me and sigh. so wide and your heels are so high. You can't cry, get your glad rags on and let's sing along to that lonely song. You say that you're stuck in a pale blue dream. And your tears feel hard on my bed sheet. november mocht ze ook een optreden geven in Paradiso. bed for Lashes, onder leiding van zangeres Natasha Kaan. En eerder, afgelopen zomer, was ze ook op de velden van Werchter te vinden... waar ze een heel fraai optreden gaf. Bed for Lashes, je hoorde daar de single van dat album... Haunted Man, wat eh, is verschenen. En ik liet je nog eens een keer luisteren naar dat hele fraai, dat hele mooie Laura. Nog één band tot aan het nieuws. En die komt uit Amerika, bestaat uit twee personen. Maar als je het album hoort of het nummer hoort... dan denk je van nou, daar komen meer mensen aan te pas. School of Seven Bells, dat is de naam van het gezelschap afkomstig uit New York. Ze brachten afgelopen jaar een cd uit onder de titel Ghost Story. En ik laat je luisteren naar La Fee. School of Seven Bells.